Een groot corruptieschandaal in Brazilië blijft zich uitbreiden. De hoogste openbaar aanklager wil een onderzoek instellen naar 83 politici. Onder de verdachten zijn volgens Braziliaanse media ook vijf ministers. De al jaren slepende zaak draait om staatsoliebedrijf Petrobras en een aantal bouwbedrijven. Die zouden steekpenningen hebben betaald aan politici in ruil voor opdrachten. De nieuwe aanklachten hebben misschien ook gevolgen voor de Braziliaanse regering. De president heeft vorige week gezegd dat hij kabinetsleden ontslaat... als er alleen al het vermoeden bestaat dat ze betrokken zijn bij corruptie. Inwoners van Alaska moeten oppassen voor chagrijnige elanden. Door het voedselgebrek in de winter zijn ze moe en vallen mensen aan, zeggen Amerikaanse biologen. Afgelopen week ging het een paar keer mis. Op een skipiste zetten elanden de aanval in op wintersporters. En een vrouw die haar kippen aan het voeren was, werd getrapt door een eland. Een van de agressieve elanden is doodgeschoten. Het weer plaatselijk wat mist, het is 3 tot 7 graden. Overdag wolkenvelden en periode met zon. Vanmiddag is het 11 tot 14 graden.